Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het gebruik van nazi-symbolen wordt strafbaar in Australië. Volgende week introduceert de regering de wet. Het is dan verboden om bijvoorbeeld hakenkruizen te dragen op vlaggen en kleding. Volgens de openbaar aanklager neemt het aantal neonazies in Australië zichtbaar toe. Op het gebruik van het nazi-symbool komt een maximumstraf van 12 maanden cel te staan. Gebruik van de symbolen is nog wel toegestaan als het voor kunst, religie of onderwijs wordt gebruikt. In de Verenigde Staten wordt voormalig president Trump binnenkort opgeroepen in een strafrechtelijk onderzoek. Volgens Politico gaat een speciaal aanklager zijn aanklacht indienen. Trump wordt onderzocht omdat hij geheime documenten meenam uit het Witte Huis... en probeerde te voorkomen dat ze werden gevonden. Ook Trumps voormalige adviseur Steve Bannon wordt binnenkort gedagvaard... voor zijn rol in de kapitoolbestorming van twee jaar geleden. Opnieuw een explosie in Rotterdam, dit keer aan de Kortebachsingel in het zuidoosten van de stad. Volgens de politie is één persoon gewond geraakt. Het aantal explosies in Rotterdam is dit jaar flink toegenomen. Volgens burgemeester Abu Talib komt dat door een strengere aanpak van drugscriminaliteit in de havens van Rotterdam. Wanneer ladingen worden onderschept, reageren criminelen dat op elkaar af met explosieven door een brand in een treintunnel in het Oostenrijkse Tirol... zijn 150 passagiers van een internationale trein geëvacueerd. De trein was onderweg naar Hamburg en had Amsterdam als eindbestemming. Volgens Oostenrijkse media zijn 50 mensen lichtgewond geraakt. Ze hebben rook ingeademd. De brand werd veroorzaakt door kapotte bovenleiding. De tunnel blijft voorlopig dicht en de passagiers zijn in de regio opgevangen. Het weer, opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af.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 Hey. proper. Back down to earth. I ain't talking about no roots in the land. I'm talking about the roots in the man. Zipping up my boots. Going back to my roots. You can be rich in paradise. <laughs> Switch.